town, dead end world The boys and girls town, dead end world boys, western girls ZFM. In a way it's all a matter of time I will not worry for you You will be just You will surely see a face that you recognize.